In de zaal zaten ongeveer 60 bezoekers. Onder hen waren tientallen jongeren die voor overlast zorgden. Details daarover wilde de politie niet kwijt, maar volgens een woordvoerder was het niet meer mogelijk om ongestoord de film te bekijken. Drie jongeren werden gearresteerd vanwege belediging, vernieling en verstoring van de openbare orde. In de bioscoop was extra beveiliging aanwezig vanwege het islamitische suikerfeest waarmee het einde van de vaste maand Ramadan wordt gevierd. Volgens de politie en de bioscoop is het dan vaker onrustig. De Amsterdamse bioscoop bleef wel open voor het publiek. In Zwijndrecht woedt een zeer grote uitslaande brand in een autobedrijf. In de zaak stonden 37 auto's. Daarvan konden er 7 naar buiten worden gereden. Bij de brand is voor zover bekend geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand in Zwijndrecht is ontstaan is nog niet duidelijk. Oudere organisaties en verenigingen van mantelzorgers pleiten bij de Tweede Kamer ervoor om het aanbouwen van een huis op eigen erf vergunningvrij te maken. Volgens de organisaties duurt het vaak lang voordat een gemeente toestemming geeft voor het bouwen van een huis voor een hulpbehoevende vader of moeder. In Kruis.tv stelden ze dat mantelzorg daardoor onnodig zwaar wordt. Ook zou de hulpbehoevende ouder daardoor vaak opgenomen worden in een instelling, terwijl het anders had gekund. In 2004 zijn de regels voor het aanbouwen wel versoepeld, maar in de praktijk hebben gemeenten daar weinig mee gedaan. De organisaties worden gesteund door onder meer de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten, Vereniging Eigen Huis en een aanbieder van mantelzorgwoningen. De organisaties bieden dinsdag de Tweede Kamer de petitie voor het vergunningvrij bouwen aan. Dan nog het weer.